Zes uur. Lot met het NOS Journaal. De FBI heeft de iPhone van de San Bernardino-terrorist gehackt zonder de hulp van fabrikant Apple. Hoe de federale politie dat heeft gedaan is niet bekend. De rechtszaak tegen Apple is nu van de baan. De FBI is al maanden bezig om de gegevens van een mobiele telefoon van de terrorist Sayed Farouk te halen. Farouk schoot op 2 december afgelopen jaar samen met zijn vrouw 14 mensen dood in een zorgcentrum. Apple heeft altijd geweigerd om te helpen de iPhone te kraken, zelfs na een uitspraak van de rechter. Tien Indonesiërs zijn gegijzeld toen ze met een boot onderweg waren van Indonesië naar de Filipijnen. Volgens de Indonesische autoriteiten is de eigenaar van de boot twee keer gebeld door de Filipijnse terreurorganisatie Abu Sayyaf. Die organisatie zegt achter de gijzeling te zitten en eist losgeld. Het is niet duidelijk wanneer de boot is gekaapt. De islamitische terreurorganisatie Abu Sayyaf houdt vaker gijzelingsacties. Consumenten gingen vorig jaar vaker naar de kapper of schoonheidsspecialist en ze kozen voor duurdere behandelingen. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. De omzet van kappers groeide met 2,2 procent. Het is voor het eerst in acht jaar dat die omzet groeit. In de crisisjaren beknibbelden Nederlanders op hun kappersbezoek... door bijvoorbeeld minder vaak te gaan. Maar daar komt nu dus een einde aan. De omzet van kappers en schoonheidssalon ligt nog wel 13 procent onder het niveau van 2007. In een wolkenkrabber in Ashman, een van de Verenigde Arabische Emiraten, woedt een grote brand. Er zouden geen slachtoffers zijn. Iedereen in het appartementencomplex is geëvacueerd. Het vuur heeft volgens lokale media ook twee andere torens beschadigd. De brandweer heeft moeite om de brand te bestrijden. De harde wind wakkert het vuur aan. En dan nog het weer. Het is bewolkt en af en toe valt er wat motregen.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 We are a billion children. Salt water wells in my eyes. money, he's so vain. Yeah, he been loving himself more than Kim and yeah. I'm like, boy, stop, run that back. Goddamn you, father, can you play that sax?